naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Na de PvdA pleit nu ook de VVD daarvoor. Beide partijen gaan bij minister Hiers Ballin van Justitie aandringen op zo'n onderzoek. Zondag kondigde bisschop Van Luin van Rotterdam al een eigen onafhankelijk onderzoek aan... naar aanleiding van berichten over seksueel misbruik in een internaat in Serenberg. Daar zouden pater Salesianen zich in de jaren 60 en 70 hebben vergrepen aan kinderen. Het CDA wil ook dat de onderste steen boven komt... maar die partij wil eerst de resultaten afwachten van het door Van Luin aangekondigde onderzoek. Bij een ongeval in Zoetermeer zijn vannacht vijf jongeren gewond geraakt. Twee van hen raakten zwaar gewond, één daarvan is er slecht aan toe. De auto waarin de vijf zaten raakte rond twee uur op de Afrikaweg in Zoetermeer van de weg en belandde in de vangrail. De vijf jongeren kwamen volgens de politie van een feestje af. Of er te hard is gereden en of er drank in het spel is, wordt uitgezocht. Twee dagen na de aardbeving en tsunami in Chili is de situatie in de zwaarst getroffen gebieden nog steeds onduidelijk. Officieel zijn er 723 doden geteld, maar dorpen in de afgelegen gebieden kunnen nog niet worden bereikt. Sommige dorpen zijn totaal weggevaagd. De regering heeft 7000 militairen naar Concepción gestuurd, de tweede stad van het land. Op verschillende plaatsen zijn daar gevechten uitgebroken tussen politieagenten en plunderaars. Volgens de politie zijn bij ongeregeldheden in Concepcion 160 mensen opgepakt. Vanuit de hoofdstad Santiago is een luchtbrug opgezet om de stad van voedsel te voorzien. Bij de VN is een verzoek om noodhulp ingediend. Volgens een VN-woordvoerder heeft het land onder meer behoefte aan noodbruggen, veldkeukens, generatoren en waterzuiveringsapparatuur.